Door een windhoos werden daar zo'n 20 caravans een meertje in geblazen. Nog eens vier mensen raakten ernstig gewond. In Nijmegen en Bemmel viel op 40.000 adressen de stroom uit. In Limburg raakten 10 mensen gewond. Een van hen werd door de bliksem getroffen. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Oliemaatschappij BP is begonnen met het uittesten van een nieuwe afsluiter op de lekkende oliebron in de Golf van Mexico. Over het lek is een kap geplaatst die de bron in zijn geheel afsluit. Volgens deskundigen bestaat de kans dat de olie toch nog naar buiten komt door scheuren in de zeebodem. Maar desondanks is in overleg met president Obama besloten de nieuwe afsluiter uit te testen. Haiti heeft nog maar 2% ontvangen van de miljardenhulp die was toegezegd na de verwoestende aardbeving van januari. Volgens de Haitiaanse gezant bij de VN is de wederopbouw daardoor nog niet van de grond gekomen. Ook zegt ze dat de Haitiaanse overheid nog niet in staat is de hulp te coördineren. Groot-Brittannië weigert een Indiaans sportteam uit de Verenigde Staten de toegang tot het land. Het team heeft uit principe geen Amerikaans paspoort. Het heeft alleen documenten die zijn uitgegeven door de Iroquois-stam. De documenten worden door andere landen niet erkend. De Irokezen willen naar Manchester voor het wereldkampioenschap lacrosse. Een balsport die mede door de Irokezen is bedacht. Diego Maradona blijft als het aan de Argentijnse voetbalbond ligt bondscoach tot en met het volgende WK in Brazilië. Volgende week zal het voorstel worden besproken. Of Maradona erop ingaat is nog niet zeker. Na thuiskomst heeft hij nog maar weinig van zich laten horen.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 Oh, shut up part of you. I can't take this anymore. listen, you listen to her. Guitar, oh, she's like a nightmare. You know, you Just, I just, listen up. I just the only reason I'm together with you is because of your dad.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 Pois o samba já é animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto demais. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. van ZFM. Via de kabel op